Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat veel mis in de scheidingsgesprekken tussen kinderen en rechters. Kinderen van wie de ouders scheiden krijgen veel op zich af... en mogen bij de rechter vertellen wat die scheiding met ze doet. Maar het nieuw onderzoek blijkt dat het in die gesprekken vaak misgaat. Er worden moeilijke woorden gebruikt... terwijl veel kinderen niet eens precies begrijpen wat scheiden überhaupt betekent. Dat weet Luc van elf als geen ander. Mijn moeder zeiden, weet jij wat gescheiden is? En toen zei ik nee. En mijn moeder zei, nou het is dat we niet meer bij elkaar gaan wonen. Waarom vertellen jullie me dat ineens? Dat een soort een deel van mijn hart eraf was gegaan. Dat was zo verdrietig. Ja, en dan moet je dit tegen een rechter gaan vertellen. Dat kan flink intimiderend zijn voor kinderen. Onderzoekers zeggen dat gedragsdeskundige rechters moeten gaan helpen bij het voeren van die gesprekken. Een grote brand vanochtend in het centrum van Nijmegen. Het vuur begon in de keuken van een appartement. Tien woningen moesten worden ontruimd. Volgens Omroep Gelderland was het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De bewoners van de ontruimde huizen mogen weer naar binnen als alle rook is weggetrokken. Donald Trump heeft bekendgemaakt wie de vicepresident wordt... als hij eind dit jaar de verkiezingen zou winnen. Het wordt J.D. Vance. Hij is 39 en nog senator in Ohio. Vance is onder meer tegen abortus en wil de steun aan Oekraïne beperken. Beschuit met muisjes deze dagen in Oudehands Dierenpark. Afgelopen week werd daar een panda geboren. En ook al is de baby alleen nog via een webcam te zien... hij trekt al een hoop bekijks. Ja, heel leuk. Heel erg onverwacht. Ik vind het uiterlijk gewoon heel erg leuk en hoe klein die ook is. Maar pandas zijn sowieso schattig, maar het is gewoon... Klein beestje is veel meer schattig. We zagen dat eh, babypanda in de bek van de moeder eh, werd gedragen. En dat verbaast ons eh, wel. Je kan gewoon uren naar kijken. Reuzenpanda's waren lange tijd een bedreigde diersoort... en komen alleen in China in het wild voor. De laatste jaren gaat het door internationale fokprogramma's iets beter. Het is de tweede keer dat er in Ouwehans een reuzenpanda is geboren. Het weer nog vanmorgen af en toe buien, maar er zijn ook opklaringen met zon. Vanmiddag trekt het verder dicht, gaat het op meer plekken regenen en kan het ook gaan onweren. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen naar de West en Diemen 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam Buitenveldert 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En 203 Alkmaar richting Amsterdam tussen Kastrikum en Uitgeest 2 kilometer met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft heeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet.